Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Russische ambassadeur in Israël is op het matje geroepen... omdat Rusland afgelopen week gesprekken heeft gevoerd met Hamas. Een delegatie van Hamas kwam op uitnodiging van Rusland naar Moskou... maar Israël ziet die uitnodiging als goedkeuring voor de terreur van Hamas. Rusland haalde regelmatig banden aan met zowel de Israëlische regering... als Hamas, Hezbollah in Libanon en Iran. De voedselvoorraad in Gaza is nog goed voor maximaal 11 dagen. En de winkels kunnen binnen 5 dagen al leeg zijn. Daarvoor waarschuwt de VN. De behoefte aan levensmiddelen groeit... terwijl er maar weinig hulpgoederen Gaza ingaan vanuit de Egyptische grens. Door de gesloten ziekenhuizen lopen zieke mensen in Gaza essentiële zorg mis. En naar schatting hebben duizend nierpatiënten kans op nierfalen. En 9000 kankerpatiënten krijgen in Gaza onvoldoende behandeling, meldt de VN. De situatie op de luchthaven van de Russische deelrepubliek Dagestan is weer onder controle, zeggen de autoriteiten. Honderden anti-Joodse demonstranten bestormden de luchthaven toen er een vliegtuig uit Tel Aviv was geland. De betogers braken door deuren in de terminal en gingen de landingsbaan op, op zoek naar passagiers. Die passagiers werden daarop in veiligheid gebracht. Volgens de Russische autoriteit in Dagestan zijn er 20 gewonden gevallen tijdens de bestorming. De wedstrijd tussen Olympique Marseille en Olympique Lyonnais in de Franse eredivisie is afgelast. De spelersbus van Lyon werd een uur voor de wedstrijd in het velodroom bekogeld met stenen. Daarbij werd Lyon-coach Fabio Grosso geraakt door glasscherven... en moest hij worden behandeld voor zijn hoofdwonden. In overleg met de Franse Voetbalbond besloten de clubs om niet in actie te komen. Het weer, op enkele plekken nog een bui. Verder is het droog met opklaringen en een graad of 10.